uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Hongaarse nieuwe anti-homo-wet heeft gisteravond op de EU-top geleid... tot een zeer emotionele discussie tussen de Europese regeringsleiders. Dat zei demissionair premier Rutte na afloop. De Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak over zijn eigen ervaring... hoe het was om uit de kast te komen. Er waren weinig droge ogen in de Kamer op dat moment, aldus Rutte. Verreweg de meeste regeringsleiders zijn ontzet door de anti-LHBTI-wet. Slowakije, Slovenië, Bulgarije en ook Polen steunden Hongarije juist. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met zoeken naar mensen onder het puin van het ingestorte flatgebouw bij Miami in de Amerikaanse staat Florida. Er worden nog 99 mensen vermist, maar hoeveel er van hen onder het puin liggen is onduidelijk. Tot nu toe is één dode geteld en zijn 10 mensen gewond geraakt. In totaal zijn 37 mensen uit het flatgebouw gehaald. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk 385 euro. Een voorstel van de SP om het bedrag gelijk te houden... krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer. De wet schrijft voor dat het bedrag elk jaar stijgt... net zoals de stijging van de zorgkosten. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd om het voorstel over te nemen... maar minister Van Ark liet doorschemeren dat ze naar de Tweede Kamer zal luisteren. In Tsjechië zijn zeker vijf mensen omgekomen en tientallen gewonden gevallen door een tornado. De schade is groot. Huizen zijn verwoest en auto's zijn door de wind meters door de lucht geslingerd.